Clemens Peters met het NOS Journaal. De Spaanse Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel... waardoor uitdrukkelijke instemming nodig is voor seks. De Senaat moet de ja-is-ja-wet ook nog aannemen... maar dat wordt gezien als een formaliteit. In de nieuwe wet worden seksueel misbruik en aanranding... onder alle omstandigheden gezien als verkrachting... waarop maximaal 15 jaar gevangenisstraf staat. En verder worden intimiderende complimenten... en de verspreiding van seksueel getinte video's strafbaar gesteld. Bij een ongeval in Oudenhoorn in Zuid-Holland is aan het einde van de avond een voetganger aangereden door een auto. De vrouw kwam in het water terecht en is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde op de dorpsweg. De bestuurder van de auto is na het ongeluk weggereden. Op sociale media betuigen mensen hun medeleven aan de familie van de overleden journalist Billy Bord Frequin. Vandaag werd bekend dat hij op 80-jarige leeftijd is overleden. Journalist Fons de Poel, schrijver van de biografie over Frequin, zegt met veel plezier en liefde terug te kijken op de band die hij met hem had. Ze kenden elkaar zo'n 40 jaar. De toetsenist van de Britse synthpopgroep Depeche Mode, Andy Fletcher, is overleden. Fletcher richtte Depeche Mode op in Basildon in Engeland in 1980... samen met mede-synthesizerspelers Vince Clarke en Martin Gore. Zanger Dave Gahan completeerde de band. Een jaar na de oprichting verscheen het debuutalbum Speak and Spell... waarop meteen de allergrootste hit stond, I Just Can't Get Enough. Een nummer dat nog steeds veel gedraaid wordt op de radio. Er volgden nog meer hitnoteringen, waarvan Enjoy the Silence de grootste was. Daarna nam het hitsucces af, maar bleef de band wel muziek maken en toeren.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 halleluja Dat voelt behoorlijk goed, ja dit heb ik dus al die jaren gemist Tot grote hoogte, de hemel te open Ook al ben ik overtuigd is. Maar sinds een dag of wat geleden weet ik even niets meer zeker Dat is niet per se per toeval ontstaan Ik weet elke dag een keer of drie op mijn cultuur om de knieën Dat je nooit meer uit mijn buurt weg zou gaan want als je mij alleen al aanraakt hoor ik gezang. Het is bijna religieus hoeveel ik godverdomme naar je verlang Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij Ik heb veel te bieden, een hart van kerosine En jij houdt daar je aansteken bij ei, ei, ey. Een beetje liefde, een heel klein beetje liefde Oh heb je nog wat liggen voor mij benzine en een hele beker knieën. in lichte laaien kwam te staan. Zo stond ik daar, volledig in de gloria, al maar een engel voor me verscheen. Zijn gulp opende en zo'n chaîne mijn ogen begon te bevorderen. Ja precies, alsof er een engeltje in je oog wist. En waar ik kort geleden nog vroeg om een heel klein beetje liefde, kreeg ik nu bakken aan It's all about soul. It's all about faith and a deeper devotion. It's all about soul. Cause under love is a stronger emotion. about soul inside of my soul best But most of all I wish that I could love you less Well maybe that I feel tonight.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 Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Está muy se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos cuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte mami me antojo. Y si no tienes donde dormir en mi cuarto te alojo. Pa conseguir todo lo que su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio.